Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De betrouwbaarheid honderden overheidswebsites is niet te garanderen. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht gezegd op een persconferentie. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is de hele avond crisisoverleg gevoerd over de kwestie. Die draait om de veiligheid van certificaten waarmee gegevens van de overheid worden beveiligd. Het bedrijf DigiNotar, dat de certificaten uitgeeft, is onlangs gehackt. En Donner heeft nu het vertrouwen in het bedrijf opgezegd. Websites van de overheid worden de komende dagen met certificaten van andere leveranciers beveiligd. De sites blijven wel in de lucht. Dat betekent dat bezoekers van overheidssites, zoals die van de Belastingdienst, een melding kunnen krijgen dat de site niet te vertrouwen is. Donner zegt dat het verstandig is om dan niet in te loggen. James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, ziet af van een bonus van 4,2 miljoen euro. Hij vindt dat passend vanwege het Britse afluisterschandaal. James is de baas van News International, het moederbedrijf van het opgeheven schandaalblad News of the World. Zonder de bonus komt het salaris van James Murdoch dit jaar uit op 8,5 miljoen euro. Vader Rupert Murdoch, de baas van James, accepteert zelf wel een bonus van zo'n 9 miljoen euro bovenop zijn jaarsalaris. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Haase won de eerste twee sets, maar daarna zette Murray de wedstrijd alsnog naar zijn hand. Een Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met een recordscore gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Eindhoven de hekkensluiter van de FIFA-ranglijst met 11-0. Robin van Persie scoorde viermaal. Debutant Giorgino Wijnaldum maakte het elfde doelpunt tegen San Marino. Het weer, mogelijk vannacht mistbanken, overdag vrij zonnig en tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag vooral in het westen kans op een bui.